Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Demonstraties. Tienduizenden betogers gingen de straat op... waarmee het de grootste uiting van protest was tot nu toe. Er waren kleine opstootjes tussen groepen demonstranten... waarbij de politie ingreep met onder meer pepperspray en wapenstokken. Maar tot grote incidenten kwam het niet. Het bestuur van Hongkong heeft de demonstranten gisteren een ultimatum gesteld. Alle blokkades moeten om 6 uur vanavond Nederlandse tijd zijn opgeruimd. In het Erasmus MC in Rotterdam is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Gisteravond meldde hij zich met symptomen van de ziekte bij een huisartsenpost. De man komt uit Sierra Leone, waar ebola heerst. Hij ligt voorlopig in een isolatiekamer en wordt onderzocht. De afgelopen tijd zijn in Nederlandse ziekenhuizen vaker mensen opgenomen met ebola-verschijnselen. Tot nu toe was dat steeds loos alarm. In Deurne in Noord-Brabant zijn vannacht bij een ongeluk een dode en meerdere gewonden gevallen. Een taxibusje en een auto kwamen rond vier uur met elkaar in botsing. Het busje belandde ondersteboven in de berm. Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is een massagraf gevonden in een stad waar sinds vorige week tientallen mensen worden vermist. Er zijn twintig lichamen opgegraven en waarschijnlijk volgen er meer. Vorige week liep in de stad Iguala een studentenprotest uit de hand. De politie schoot op de demonstranten en doodde er zeker zes. Een aantal mensen werd opgepakt en weggevoerd en zij zijn sindsdien spoorloos. In de eredivisie is Cambuur op een gedeelde eerste plaats gekomen. De Vriezen wonnen met 4-1 van Dordrecht en hebben nu evenveel punten als PSV, Ajax en PEC Zwolle. Die clubs spelen vandaag. Dan nog het weer. Eerst wat regen, daarna vanuit het westen zon en ongeveer 16 graden. De komende week blijft het wisselvallig bij een temperatuur van rond de 17.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 Een Spaanse gitaar weet me altijd wel te boeien en dan moet je naar de Tex-Mex muziek of naar de songs waar Spaanse invloeden in te horen zijn. Ik heb er een drietal gevonden. La Primera is een song en Latente opende ermee. Vervolgens gaan we naar Doc Win met Mexican Moon. En Gerald Caldwell neemt een kijkje achter de Spaanse deur in Behind the Spanish Door. Under the spell of a Mexican moon south of the border. Cold drink in my towel and a last sip of beer.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 So tonight we'll share our love behind the Spanish door. Por favor, mi amor, it is you I adore. Love me once more behind the Spanish behind the Spanish door. In dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. De coversong en de rubriek Sterren van Toen. Ik heb weer enkele feiten ontdekt die mij vorige week zijn opgevallen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Dit is een overwinning voor de countrymuziek die Lee en Womack trouw blijft. Er zijn weinig betere stemmen in de hedendaagse country dan van Womack. En deze glorieuze terugkeer maakt meer dan duidelijk hoe we haar gemist hebben. Nog zo'n fraaie song. Chances Are van het maandalbum. Chances are I took the wrong turn Every time I had a turn to take, and I guess I broke my own heart every chance I had a heart to. the Sunshine is het negende studioalbum van Blake Shelton. Het album is uitgebracht door Warner Brothers Nashville en geproduceerd door Sheltons longtime producer Scott Hendricks. Neon Light, de eerste single, staat inmiddels hoog in de charts. Ik begon Spaans in dit uur en daar houd ik het nog even bij. Luister maar naar Sangria, Blake Shelton. Every time we talk, you move in close. I don't want you to stop. I don't want you to stop tonight. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Het gebeurt niet zo heel vaak dat we artiesten uit Quebec, Canada te gast hebben in dit programma. Dit vanwege het feit dat ze meestal in het Frans zingen. Voor GGGC en Jill Poitras maakte ik een uitzondering. Zij tekenen voor de uitvoering van de cover van deze week. These boots are made for walking. gonna walk all over you.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 Les Thompson en Jim Ibbotson verlieten de band en de drie overgebleven leden gingen verder onder de naam de Dirt Band. Er volgde een tijd van veel personeelswisselingen en een verschuiving van de muziekstijl naar meer middle-of-the-road pop-rockmuziek. De populariteit van de band had er weinig onder te lijden. Een American Dream uit 1980 en Make a Little Magic uit 1981 waren commerciële successen. Maar toch keerde de band terug naar haar roots. In 1982 heette ze weer de Nitty Gritty Dirt Band en Jim Ibbotson keerde terug. Met het album Let's Go uit 1983 werd de terugkeer naar de countrymuziek onderstreept. Dat album bracht twee hits voort. Dance Little Jean bracht het tot een negende plaats en met Long Hard Road scoorde de band hun eerste nummer 1 hit. played a wedding for the money, and I wished I could have told the bride and groom just what I think of marriage and what's in store after their honeymoon. And I was grumbling to the dancers about how men and women ought to live apart. How promise never made cannot be broken and can never break a heart. Then suddenly, from out of nowhere, a little girl came dancing across the floor. And all her crinolines were billowing beneath the skirt of calico that she wore. joy fell on the honored guests as each one of them was drawn into her dream. And they laughed and stamped, clapped their hands, and hollered at her dance, little Jean. And they said, Dance, little Jean. was marrying your dad. Well, my cynical heart just melted, cause I figured what this get together meant. How it ended years of tears and sad confusion that the little girl had spent. About the time the couple cut the cake.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 back in my memory, there's a scene that I recall of a little rundown cabin in the woods where my daddy never promised that our blue moon would turn gold, but he lay awake nights wishing that it would. When the world was on our radio, hard work was on our mind lived our day to day in plain dirt fashion. With old overalls and cotton balls all strapped across your back. Man, it's hard to make believe ain't nothing wrong. But Mama kept the Bible read, and Daddy kept our family fed, and somewhere in between I must have grown. Cause someday I was dreaming. the shadows of a working day, our moonlight hours spent singing songs along with grandma's radio. Now I'm beating down an old blacktop road, sleeping in a sack, living up my memories all in vain. Cause those city lights ain't all that bright compared to what it's like to see lightning clubs go dancing in the rain. Mama played the guitar then, and Daddy made the saw blade bend, and raindrops played the tin roof like a drum.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 Wilkins heeft zijn begeleiders de ruimte gegeven zelf een album te maken. Het is geen soloalbum van Wilkins, maar een project van de Misty Keros. Een groep die zichzelf in alle bescheidenheid meet met monumenten als de band, The Eagles en Poco. Zij het onder het mom van Some Say We Sound Like. Als die vergelijking dan onderuit wordt gehaald, heb je altijd een flinke slag om de arm. Wij zeggen dat niet, zij zeggen dat. Gelukkig maar, want de vergelijking gaat niet op. Night Train Rolling By is een mooie treinsong en waard om gedraaid te worden. my jump before. team? Are you standing still or in a dream of a thousand voices? Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Martin Robinson werd geboren in Glendale, Arizona op 26 september 1925. Onder de naam van Martin Robbins bracht hij, in een vlotte stijl en een brani-achtig zelfvertrouwen, prachtige country songs. Hij mengde pop-crossover materiaal met western verhalende songs en country ballads. Uiteindelijk veroverde hij daarmee een plaats in de Country Music Hall of Fame... Ik ontmoette hem ongeveer een half jaar voor zijn overlijden in 1982 in Rotterdam. Een ontmoeting die ik nooit zal vergeten. Las Vegas, Nevada City of music and laughter, city of light Las Vegas. I didn't know I would lose Betty Joe in the noise of your night. Las Vegas. Where is the warmness and kindness? Las Vegas, you're changing, you're growing so cold, you're so different. It started Las Vegas the moment you took Betty Joe. Now in Las Vegas, in one of the largest casinos, Betty Joe dances while music is playing such a strangeness in eyes that I knew. She never sees me, I'm only a face in the crowd. Las Vegas, Nevada. What happens now? I'm completely out of her life. Las Vegas. Before you stepped in, I had kinda made plans to make Betty my wife. Las Vegas, I can't compete with the thrill and excitement you show. Completely forgotten by one I Goodbye to Las Vegas, goodbye to my sweet Betty Joe. Goodbye to Las Vegas, goodbye to my sweet Betty Na Las Vegas, Nevada gaan we naar 28 september 2006. Toen namelijk wonnen de Graskills Entertainer van het jaar tijdens de International Bluegrass Music Association Awards in de Grand Ole Opry in Nashville. Zij genieten nog na, want ze willen de hele nacht vol blijven. see why you don't stay a little longer. Well, you can't go home if you won't buy the mill, cause the bridge washed out at the bottom of the hill. Big creeks up and the little creeks level. Plow my corn with a double shovel. Stay all night, stay a little longer. Dance all night, dance a little longer. Pull off your coat, throw it in the corner. Don't see why you don't stay a little longer. singing to my love. Slop bucket fell from the window up above. Mule and grasshopper eating ice cream. Mule got sick, so they laid him on the green. Stay all night, stay a little longer. Dance all night, dance a little longer. Pull off your coat, throw it in the corner. Don't see why you don't stay a little longer. see my blue-eyed Sally. She lives way down on Shinbone Alley. Numbers on the gate, numbers on the door. The next house over, the grocery store. Stay all night, stay a little longer. Dance all night, dance a little longer. Pull off your coat, throw it in the corner. Don't see why you don't stay a little longer. Stay all night, stay a little longer. Dance all night, dance a little longer. Pull off your coat, throw it in the corner. Don't see why you don't stay a little longer. Stay All Night van de Graskels. Deborah Allen werd geboren op 30 september 1953 in Memphis, Tennessee. Ze verdiende een Grammy-nominatie voor haar uit 1983 daterende song Baby I Lied. Ze schreef ook John Conley's I'm Only In For The Love, Janie Freaky's Let's Stop Talking About It en Patty Loveless Hurt Me Bad In A Real Good Way. Two Shades of Blue is een kippenvelzong van Deborah. Dat was het blokje Sterren van toen, met een terugblik in de geschiedenis van de country. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Kees de Haan. De uit Australië afkomstige Catherine Britt is inmiddels verhuisd naar Nashville en is daar redelijk succesvol. In haar thuisland bracht ze in totaal vijf albums uit. 40 Miles from Alice is terug te vinden op haar album The Hillbilly Pickin' Ramblin'. maakte ooit deel uit van de Small Faces. Hij verliet de band en ging verder met zijn eigen band Slim Chance. Oelala is een overzichtsalbum uit zijn Island-periode. En daar staan best enkele country getinte werkjes op. Lovely is er één van. Lovely. your eyes well off the ground. Why put your weakness with money? Together we could be so strong. Well, if you can sing, then I'm sure that I could be your song. So sing it for me as we help each other from the floor. could do it again because I know I don't be bitter. A fortune scattered. could be so strong. Well, if you can't sing, then I'm sure that I could be your song. In Boytek zorgt voor het slotakkoord van deze aflevering met last Goodbye.